het NOS nieuws van 10 uur. Dit is door al Ook rijden auto's alleen nog op elektriciteit of waterstof. En op de Noordzee staan nog meer windmolenparken... die moeten leiden tot sluiten van de kolen- en gascentrales. Dat is het streven van minister Kamp... in zijn vanochtend gepresenteerde energieagenda. Het kabinet maakte al afspraken met onder meer het bedrijfsleven... voor de energiebesparing tot 2023... De vandaag gepresenteerde plannen zijn voor de periode hierna tot 2050. Een omschakeling naar een CO2-arme economie vergt grote investeringen, zegt Kamp. Hij doelt onder meer op het verwarmen van huizen met restwarmte uit de industrie en de aanleg van windmolenparken. Het aantal doden na de aardbeving in Atje loopt snel op. Tot nu toe zijn 54 lichamen geborgen, maar het leger spreekt inmiddels over 92 doden. Reddingsteams hebben 26 zwaar gewonden gevonden. Veel mensen worden nog vermist. zijn veel gebouwen ingestort. Het reddingswerk komt langzaam op gang, vooral doordat er een groot gebrek is aan zwaar materieel. De beving had een kracht van 6,4 en er waren zeker vijf naschokken. Bij de zware aardbeving en tsunami van december 2004 vielen in Aceh 180.000 doden. PostNL wijst ook het laatste overnamevoorstel van de Belgische branchegenoot Bpost af. Een overname door Bpost levert volgens PostNL geen succesvolle combinatie op. De invloed van de Belgische overheid zou te groot zijn en het besturen van het samengestelde bedrijf te ingewikkeld. Bpost kwam vorige maand met een vierde bod op PostNL van 2,7 miljard en noemde dat een finaal bod. In Parijs en omgeving mag vanwege de smok maar de helft van de auto's de weg op. Alleen auto's met een kenteken dat eindigt op een oneven nummer mogen vandaag gebruikt worden. Gisteren mochten alleen auto's rijden met een even kentekennummer. De laatste keer dat een dergelijke maatregel is genomen was vorig jaar maart. Het weer wisselend bewolkt, maar meest droog. Het wordt vandaag 4 graden in Groningen, 10 graden in het zuiden. Vooral in het zuidoosten laat de zon zich geregeld zien. Morgen blijft het bewolkt en is het zacht met 8 tot 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. En bij Amersfoort Noord 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rijstroken staat dicht, ook daar is de vertraging 20 minuten. De A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij knoop het Oude Rijn 4 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten na een ongeluk. De hoofdrijbaan is afgesloten. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp. Nog altijd zo'n 20 kilometer file. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden nu. Drie rijstroken zijn afgesloten. Vertraging nog altijd ruim een uur. En daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Amsterdam.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 I'll get you through the night. Wake up, the sunshine op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst.